Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bureau waarschuwt voor de politieke onzekerheid en de euroskepsis in Italië. Die zijn volgens het CPB een bedreiging voor de stabiliteit van de andere eurolanden. Het CPB maakt zich ook zorgen over een chaotische brexit... en de onvoorspelbare handelspolitiek van president Trump. Nederland heeft zijn zaken goed op orde. Alleen de stijgende huizenprijzen kunnen volgens het CPB een risico vormen. Justitie in België onderzoekt of de schietpartij in Luik een terroristische aanval was. Het dreigingsniveau in België is niet verhoogd. Vanochtend schoot een man bij een politiecontrole twee agentes en een automobilist dood. Hij had de agentes eerst neergestoken met een mes en daarna hun dienstwapen afgepakt. Later gijzelde hij in een schoolgebouw een schoonmaakster. De dader werd door de politie doodgeschoten. De man van 31 uit Rochefort zat een tijd lang in de gevangenis en ging gisteren met verlof. Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft toe dat die gemeente te laat heeft geïnformeerd over financiering van bepaalde moskeeën. Hij belooft beterschap. Nieuwsuur en NRC Handelsblad onthulden dat zeker 30 islamitische organisaties geld hebben gekregen uit conservatieve islamitische landen, zoals Kuwait en Saudi-Arabië. Het geld kwam onder meer terecht in Den Haag en Dordrecht. Rusland zet Apple onder druk om berichtenapp Telegram uit de App Store te halen. De Russische geheime dienst wil de versleutelde berichten van Telegram kunnen zien, maar het bedrijf werkt er niet aan mee. Apple krijgt van de Russen een maand de tijd om Telegram eruit te gooien. De berichtendienst is erg populair in Rusland. Het weer, de eerste onweersbuien trekken over de zuidelijke helft van het land en dat worden er nog veel meer. Plaatselijk valt zeer veel regen en er is kans op hagel en windstoten. Het KNMI heeft voor de zuidelijke helft code oranje afgekondigd. Pas in de loop van de avond wordt het wat rustiger. Morgen begint vrij zonnig, later ontstaan er stapelwolken en valt er lokaal een regen- of onweersbui. Het wordt dan 26 tot 29 graden. Donderdag zijn er weer meer buien, opnieuw met kans op onweer en veel neerslag.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré la rumba lo que yo siempre cantaré. siempre cantaré esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré.